Volgens de rechter moet Detroit de tijd krijgen om uit de financiële problemen te komen. Gepensioneerde vakbonden en pensioenfondsen waren fel tegen de beschermde status, omdat ze nu veel geld dreigen te verliezen. De stad heeft meer dan 18 miljard dollar schuld en vroeg in juli faillissement aan. Het grootste gemeentelijke faillissement in de Amerikaanse geschiedenis. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen dat er weer elektronisch wordt gestemd. Ze zeggen dat na problemen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan den Rijn. Bij een hertelling bleek dat de stemmen op acht van de elf partijen niet goed waren geteld. In 2006 werden stemcomputers afgeschaft omdat ze niet veilig waren. In Oost-Soeburg is een man opgepakt die wordt verdacht van een reeks overvallen op Chinese restaurants in Zeeland. Hij heeft één overval in 2012 bekend. De politie onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor overvallen op zes andere Chinese restaurants. Onyango Obama, een oom van de Amerikaanse president, mag in de Verenigde Staten blijven, ondanks een gerechtelijk uitzettingsbevel. De rechter oordeelt op grond van een immigratiewet dat hij niet terug hoeft naar zijn geboorteland Kenia, omdat hij al 50 jaar in de VS woont. De 69-jarige oom van de president kreeg 21 jaar geleden een uitzettingsbevel, omdat hij zijn visum niet had verlengd. Zijn zaak kwam pas voor de rechter nadat hij in 2011 was gearresteerd vanwege rijden met drank op. Het Witte Huis heeft zich naar eigen zeggen niet bemoeid met de rechtszaak. Het weer in de loop van de nacht wordt de bewolking dikker. De minimumtemperatuur ligt tussen de min 1 in het zuidoosten en plus 4 in het noordwesten. Overdag trekt de regen of motregen over het land. Het is maximaal een graad of 7.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 come to life. Jump in the shower and the blood starts.